Michel Koenen met het NOS-journaal. In het een baby doodgereden. Rond half acht raakte de bestuurder van een lichtgrijze Mercedes een man... die met zijn baby in een kinderwagen wandelde. De kinderwagen werd weggeslingerd. Het kind overleefde de klap niet. De vader is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De auto is teruggevonden. De bestuurder meldde zich later op het politiebureau van zijn woonplaats Hardenberg. Hij is aangehouden en zit vast. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de belofte van trouw van Boko Haram geaccepteerd. In een audioboodschap spreekt een woordvoerder van IS de broeders van Boko Haram aan. Verder doet hij een oproep aan moslims die niet in Syrië en Irak kunnen meevechten om dat in Afrika te doen. De regering van IJsland stopt definitief met de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie. Twee jaar geleden kreeg IJsland een eurosceptische regering... die toen al duidelijk maakte niets te voelen voor een EU-lidmaatschap. Daarom komt de terugtrekking van IJsland voor Brussel niet als een verrassing. In Born in Limburg zijn honderden splinternieuwe auto's beschadigd geraakt aan de lak en aan de ruiten. Er werden mysterieuze zwarte kooltjes gevonden, maar die hebben volgens de brandweer niks met de schade te maken. Wat de beschadigingen dan wel heeft veroorzaakt, dat zou niet te achterhalen zijn. De beschadigde auto's staan op het terrein geparkeerd tot ze worden opgehaald door autodealers. Voetbal en de achtste finales in de Europa League heeft Ajax uit met 1-0 verloren van het Oekraïense Dnieper Petrovsk. Volgende week is de return in Amsterdam. Bij Sevilla tegen Villarreal scoorde Vitolo van Sevilla al na 13,21 seconden. Niet eerder werd in de Europa League zo snel gescoord.